Volgens Middendorp zijn de F-16's een enkele keer geraakt. Het is niet bekend wanneer dat gebeurde. VND krijgt van een van de verhuurders meer tijd om de financiële situatie op orde te krijgen. Vastgoedeigenaar IEF Capital had het warenhuis voor de rechter gedaagd en morgen zou de uitspraak zijn. VND vroeg de vastgoedeigenaren om vier maanden geen huur te betalen. IEF, die twaalf panden verhuurt aan het warenhuis, was het daar in eerste instantie niet mee eens en eiste ontruiming. Duitsland en Griekenland zijn het niet eens geworden over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. De ministers van Financiën Schäuble en Varoufakis spraken elkaar in Berlijn. Een dag na het besluit van de Europese Centrale Bank om voorlopig geen geld meer naar Griekenland over te maken. De Duitse regering is een van de grootste geldschieters van Griekenland. Longkanker heeft borstkanker ingehaald als dodelijkste vorm van kanker bij vrouwen in ontwikkelde landen. Dat blijkt uit de internationale cijfers. Vrouwen zijn in het verleden steeds meer gaan roken en daarnaast is longkanker nog steeds een vrij slecht te behandelen vorm van kanker waar veel mensen aan overlijden. De behandeling van borstkanker wordt juist steeds effectiever. De avondklok in Bagdad wordt na tien jaar opgeheven. Vanaf zaterdag kunnen mensen s'nachts weer de straat op. Het uitgaansverbod was de afgelopen tijd al versoepeld en gold nog maar voor twee uur. Deze laatste beperking vervalt nu ook. Daarnaast worden een paar wegen weer opengesteld en barricades afgebroken. De Iraakse premier Abadi vindt de stad veilig genoeg, ook al zijn er nog dagelijks aanslagen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar min 1 tot min 5 graden. Morgen is het droog, schijnt de zon, het wordt 0 tot 3 graden. Maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op donderdag er zijn geen meldingen van gladheid... De files van 5 kilometer en langer staan op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag voor knopen Nieuwe Meer. 7 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A10 Oost richting Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam Slotervaart en knoop het Watergraafsmeer staat 10 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden vanaf knopen Nieuwe Meer via de A9, via de A2 en dan de A9.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 about it. my Try to keep you close robbed the bank. We got Steve outside, counter full pack, and everything's cool and everything's smooth. hey, that's smooth. I walk up to the teller, I give her the letter. She gives me the loot, with bucket up lips and a wink that I found cute.